Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft sceptisch gereageerd op het besluit van de Russische president Poetin om tijdens Pasen de wapens in Oekraïne neer te leggen. Poetin kondigde eerder aan dat het bestand rond 5 uur Nederlandse tijd zou ingaan en tot en met morgen zal duren. Zelensky schrijft op X dat er ook na die tijd nog Russische drones het Oekraïense luchtruim zijn ingevlogen. Volgens hem toont dat Poetins ware houding ten opzichte van Pasen en mensenlevens. Waarom Poetin besloot tot een eenzijdige wapenstilstand in Oekraïne is onduidelijk. De VS en Iran praten op 26 april in Oman verder over het Iraanse atoomprogramma. Experts zullen zich daarbij aansluiten voor een mogelijke deal. Vandaag onderhandelden de landen in Rome op de ambassade van Oman. Dat land bemiddelt tussen beide partijen die elkaar wantrouwen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken suggereert dat er beweging zit in de gesprekken. Zo zouden de landen elkaars doelen en principes nu beter begrijpen. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd... en vorige week was het eerste gesprek tussen de landen in Oman. De partijtop van NSC is op een geheime plaats bij elkaar gekomen... om de plannen te maken voor de toekomst. Aanleiding is het vertrek van partijleider Pieter Omzicht uit de landelijke politiek. Volgens deelnemers wil NSC duidelijk maken dat de partij ook zonder Omzicht doorgaat met regeren. In natuurgebied de Maasheggen in Noord-Brabant is gisteren bij verschillende Dassenburgen een witte substantie gevonden. Welke stof het is, is niet bekend, maar natuurbeschermers sluiten niet uit dat het gif is. Volgens Omroep Brabant lag het witte poeder bij zeker drie Dassenburgten. Een van die burgten heeft tientallen ingangen en op al die plekken zou de stof hebben gelegen. Het weer blijft vanavond droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 0 tot 4 graden. In het noorden wordt het mistig. Morgen eerst op veel plaatsen zonnig, later meer bewolking.